even wakker van het ochtendlicht En zie je negatief van jouw gezicht Want afgelopen nacht heeft heel wat aangericht Mijn ogen gaan niet dicht Alles wat je deed, dat herbeleef ik weer In geur en kleur, want ik verlang naar de zwoele nacht weer aan je zij. Kom deze keer iets dichterbij. Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. een kus op mijn mond verraadt. Dat jij mijn bed verlaat en zonder